Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het mondkapje is weer terug. Vanaf zaterdag moet je meer op. In winkels, op het station, met de kapper en bijvoorbeeld op de gang in het hoger onderwijs. En ook moet je op veel meer plekken je QR-code laten scannen, zegt demissionair premier Rutte. De buitenterrassen in de horeca. Een aantal zogeheten doorstroomlocaties, zoals musea, kermissen en braderieën. Het coronatoegangsbewijs wordt verder verplicht in de georganiseerde amateursport vanaf 18 jaar voor het publiek en sporters binnen en buiten. Het kabinet wil dat bedrijven hun personeel uiteindelijk ook kunnen vragen om de coronapas. Maar zover is het nog niet. Daarvoor moet de wet worden aangepast. En dat maakt natuurlijk veel reacties los. Zo zien werkgeversclubs het totaal niet zitten om op de coronapas te controleren. Ze hopen dat het plan er niet doorkomt. Het is nu al lastig om aan genoeg personeel te komen. En dat wordt dan alleen maar erger, zeggen ze. Ook sportclubs zijn niet blij. Je hoort de amateurvoetbalbaas van de KVB. We hebben 18 maanden gevochten om gewoon vrij te kunnen sporten in Nederland. Eh, en, en nu met deze maatregel, het is voor ons een brug te ver. Zeker in, in de uitvoerbaarheid ervan. Je drijft ook een soort wig in, in, in teamsporten. En daar zijn we gewoon niet voor. Er rijden vanochtend toch weer overal treinen. ProRail kondigde gisteren aan dat er vanochtend net als gisteren niet gereden zou worden... tussen bijvoorbeeld Utrecht en Arnhem door een personeelstekort. Maar de roostermaker bij ProRail had geluk. Gisteravond kreeg hij alsnog een treinverkeersleider te pakken die kon komen werken. En Ronald Koeman is weg als trainer bij Barcelona... en meteen heeft de ploeg weer een wedstrijd in de Champions League gewonnen. Door een 1-0 overwinning op Dynamo Kiev hebben ze een goede stap gezet om in het toernooi te blijven. Voor Juventus en Bayern München is het al zover. Die wonnen allebei overtuigend en spelen ook na de winterstop in de Champions League. Het weer blijft grijs vandaag, alleen aan zee breekt de zon af en toe door. Het wordt 8 tot 10 graden.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 Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de veilig rijden autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl slash autoverzekering.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 voor iedereen van de 18 jaar niet haalbaar is. Er vallen vandaag toch geen treinen uit vanwege een gebrek aan verkeersleiders. Gisteren waarschuwde ProRail dat ook vandaag op sommige trajecten geen treinen zouden rijden. Maar gisteravond bleek dat er toch een verkeersleider was die kon komen werken. Facebook gaat de gezichtsprofielen verwijderen van meer dan een miljard mensen. Het zou de privacy schenden en soms ook mensen verkeerd identificeren. Volgens Facebook zijn er groeiende zorgen over en zijn ook de regels per land verschillend. Het weer, het is bewolkt, overwegend droog en op veel plaatsen ook mistig bij 8 tot 10 graden.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 op 106.9 negen. Town down. Yeah, uh, yeah. Okay, okay. Usher, Usher, Usher. Let's go. Get a little VI, keep it down on the low key. You know how it feels. I started hey, Shorty, she was checking up the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, 20. that just ain't me. Hey, cause I know if I take that chance, she swears it gonna lead. But what I do is the way she dance makes sure they all right me. The way she I'm like, yeah, just work that out for me. She asked for one more dance, and I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave?